Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het verduurzamen van huizen kan en moet veel sneller, vindt onderzoeksinstituut TNO. In een oproep aan de politiek en andere betrokkenen zegt TNO dat dat door de hoge energieprijzen steeds rendabeler wordt. Toch is het aantal woningen met het slechtste energielabel G al jaren hetzelfde. Volgens TNO moet de overheid de verduurzaming financieren. De EU-leiders hebben vannacht in Brussel geen harde afspraken gemaakt over een maximumprijs voor gas. Onder meer Nederland en Duitsland willen meer zekerheid hebben dat leveranciers hun gas dan niet buiten Europa gaan verkopen. Volgens premier Rutte is er wel een belangrijke stap gezet doordat de landen het eens zijn over een aantal voorwaarden. Volgende week praten de EU-landen verder. De Amerikaanse president Biden maakt zich zorgen over de toekomstige steun van de VS aan Oekraïne... als de Republikeinen volgende maand de tussentijdse verkiezingen winnen. De Republikeinen zeiden eerder deze week dat ze geen blanco cheque willen uitschrijven voor Oekraïne als ze in het congres de meerderheid krijgen. De Amerikaanse schaker Hans Niemann begint een proces wegens smaad, laster en samenzwering. Sinds hij begin vorige maand onverwacht won van wereldkampioen Magnus Carlsen... wordt hij beschuldigd van vals spelen. Niemann eist van Carlsen en anderen, waaronder de website chess.com... schadevergoedingen van in totaal 400 miljoen dollar. PSV heeft gisteravond in de groepsfase in de Europa League verloren van Arsenal. In Londen werd het 1-0. De Eindhovenaren hielden langstand, maar 20 minuten voor het einde wist Arsenal te scoren. PSV staat nog wel tweede in de pool. Volgende week moeten de ploegen opnieuw tegen elkaar. Het weer. De buien trekken naar het noorden weg. Minima tussen 12 en 15 graden. Overdag vooral in het binnenland opnieuw buien. Later meer zon en het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Hoogtepunt van de files is wel voorbij. Nog een paar korte files in onze regio. Zoals op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp. Vijf minuten vertraging hier met een file van 4 kilometer. En op de N207 Hillegom richting Alphen. Daar is het ook druk tussen de aansluiting met de A4 en afrit Nieuwveen.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 Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? dance You got that mover's disease. It's a one stop shop for that heart sweat drop. Be here now with me. Won't you be here now with me? let it be you laughed at me You said you never needed me I wonder if you need rock your body. Rock your body. Come on, come on, rock your body.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 De EU-leiders hebben vannacht in Brussel geen harde afspraken gemaakt over een maximumprijs voor gas. Onder meer Nederland en Duitsland willen meer zekerheid hebben dat leveranciers hun gas dan niet buiten Europa gaan verkopen. De Amerikaanse president Biden maakt zich zorgen over de toekomstige steun van de VS aan Oekraïne als de Republikeinen volgende maand tussentijdse verkiezingen winnen.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 Adrenaline, geef mij een medicijn. Wil meer van je love. Ja, ik wil nog 1, 2, 3, oh en laat me weer vliegen. Ik wil niet dat het stopt. Ik heb over jou gedroomd, jij loopt rondjes in mijn hoofd. Ze zeggen dat ik overdrijf, de hart van stapel loop. Verlies mijn concentratie, probeer het maar ik slaap niet. Het gaat niet, want jij, jij, jij bent zoet als wij look at me. It really was not easy. coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you.